In het Kamerdebat dat nu bezig is, zei Rutte dat het nooit op zo'n manier had mogen gebeuren. Dat was een blunder. En die rijen, dat was verschrikkelijk, eh, dat, eh, dat gezicht in Groningen. Ik ben ontzettend blij dat Hans Velbrief eh, meteen ook in zijn eerste week uh, in geslaagd is dat, dat, die pot aan te vullen. Maar dat had zo nooit gemogen. Daar heeft hij volkomen gelijk in. In de Tweede Kamer gaat het over de plannen van het nieuwe kabinet. Kan nog wel een lange zit worden. Het debat duurt de hele dag. De leider van een mensensmokkelbende heeft in België 15 jaar cel gekregen voor de dood van 39 Vietnamese migranten. Twee jaar geleden probeerde die stiekem naar Engeland te reizen door zich te verstoppen in een koelwagen. Toen de wagen werd geopend in de buurt van Londen waren ze allemaal gestikt. De man die vrijdag een vrouw op het spoor duwde in een metrostation in Brussel... zegt dat hij zelf niet meer weet wat hij gedaan heeft. Hij moest vanochtend voor de rechter komen en gaat worden onderzocht door een psycholoog. De vrouw overleefde het incident doordat de machinist nog net op tijd kon remmen. En je kunt vandaag je yogamatje uitrollen in een museum... of de schaar in je coronakoep laten zetten in de Schouwburg. Het is een actie van cultuurplekken. Ze zijn boos dat poppodia, theaters en musea dichtzitten vanwege de coronaregels. In het Techniekmuseum in Hengelo was vanochtend een dansvoorstelling... waar mensen op anderhalve meter afstand aan meededen, zag deze verslaggever. Hier staan jullie hier dus met z'n allen te dansen tussen de machines in... met zo'n 25 man. Maar ja, ik zag zojuist handhaving al binnenkomen. Die waren volgens mij niet zo blij, hè? Nee, die hebben even intern overleg gehad... en ze hebben toch eh, aangegeven dat we binnen een uur het museum moeten sluiten. Ook in Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Den Haag willen burgemeesters gaan handhaven. Cabaretier Jochem Meijer zegt op Twitter dat hij gaat controleren... of iedereen zich aan de regels houdt. Ik heb bruine band karate, zegt hij. Het weer. Vanmiddag wat regen. 5 graden in Limburg, 8 in Friesland. Komende nacht trekken de buien over met in het binnenland wat hagel en natte sneeuw. Morgen begint de dag ook weer nattig en het is een paar graden frisser dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan een paar korte files op de A1 richting Amsterdam tussen Eemnes en Blarikum 2 kilometer. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer. In beide gevallen is de vertraging zo'n 10 minuten.